uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken vindt dat Italië veel te hard optreedt tegen de hulporganisatie Sea-Watch. Die haalt migranten uit kleine bootjes op de Middellandse Zee. Maar Italië wil de opgepikte migranten niet opvangen. En heeft de kapitein van een hulpschip van Sea-Watch gearresteerd. Italië verdenkt haar van medeplichtigheid aan illegale immigratie... De Duitse minister is het daar niet mee eens en vindt dat reddingen op zee niet mogen worden gecriminaliseerd. het redden van mensenlevens is een humanitaire plicht, zegt hij. En de Italiaanse justitie moet snel met een oplossing komen. Op een marinebasis op Curaçao is in een container die bestemd was voor Nederland een lading cocaïne gevonden. Hoeveel cocaïne het precies is en of er mensen zijn aangehouden is nog niet bekend. De drugs werden gevonden bij een doorzoeking door de marechaussee. Het Openbaar Ministerie op Curaçao onderzoekt de zaak. Duitsland geeft een schilderij van een Nederlandse schilder terug... aan het Uffizi-museum in Florence. Het werk werd in de oorlog geroofd door de nazi's... en was in bezit van een Duitse familie. Die wilde het eerder alleen teruggeven tegen betaling... maar dat weigerde het Uffizi. De directeur van het museum hing begin dit jaar een replica van het schilderij op... met daarop de woorden gestolen in het Italiaans, Duits en Engels... Of dat de Duitse familie misschien op andere gedachten heeft gebracht is niet bekend. En de wegwedstrijd op het NK wielrennen is gewonnen door Lorena Wiebes. Na ruim 120 kilometer was ze de snelste, net voor Amy Pieters en Marianne Vos. Het is de eerste nationale titel voor de 20-jarige Wiebes. Het weer volop zon en ongeveer 30 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen met een westenwind wat koeler, maar het blijft droog en zonnig. 20 graden aan de kust tot 30 in het oosten.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 gaan sparrowen Liefde die ik voel, die was niet altijd zo Werken doe ik non-stop in mijn hoofd Niemand gaat het doen en ik ben liever solo Ja, nu gaan we heel hard blank. gaan sparrowen Liefde die ik voel, die was niet altijd zo Werken doe ik non-stop in mijn hoofd Niemand gaat het doen en ik ben liever solo Valencia, midden februari. Ik loop een blokje om in de nacht, ik ben precies aan het doen wat er van me wordt verwacht. Was even tikkie overspannen, dat is risico van het vak, nu ben ik back. Back, secure in the back. Ik ben waar ik moet zijn en nog steeds onderweg. En al die puzzelstukjes vallen nu ineens op zijn plek. Ik leef voor die stress, ik weet voor die stress. Ik ben niemand maar mezelf in die race. En al mijn day ones zijn er nog steeds. En ik heb zoveel moois om mij heen Maar ik heb no time to waste Ja, nu gaan we heel hard plan gaan sporen Liefde die ik voel, die was niet altijd zo Werken doe ik non-stop in mijn hoofd Niemand gaat het doen en ik ben liever solo Ja, nu gaan we heel hard plan gaan sporen Liefde die ik voel, die was niet altijd zo Werken doe ik non-stop in mijn hoofd Niemand gaat het doen en ik ben liever solo um, Paris, midden februari ik ben onder invloed in de nacht Ik ben precies aan het doen wat er van me wordt verwacht Tijdje terug deed ik iets hier wat wettelijk nu mag Nu ben ik back, terug met mijn zakelijke pas En de financiële status dan niet matcht met mijn gedrag Bescheiden, ze kunnen je vertellen Ik ben nog steeds mezelf terwijl die slangen zich vervellen Hold ik ben aan het bellen, they like oh no Tien kop voor een show Ik breng die rappertjes naar school we make money, make money, pan road. Ik ben met mijn young bro. Jij weet zijn niet A1. Jij weet alles A1. Jij hoopt dat je mee kan. Maar we moeten gassen, man, nigga. Je deed lang niet real. You zeg het je net een Jamaican. Ja, nu gaan we heel hard blauw gaan sporen. Liefde die ik voel, die was niet altijd zo. Werken doe ik non-stop in mijn hoofd. Niemand gaat het doen en ik ben liever solo. Ja, nu gaan we heel hard blauw gaan sporen. Liefde die ik voel, die was niet altijd zo.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 I never leave well enough alone. And trouble's gonna follow where I go. And there's a others Like a rainbow with all of the colors Baby doll when it comes to a lover I promise that you'll never find another like me <laughs> be like hee I know I tend to make it about me.